Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De schietpartij in de Amsterdamse rivierenbuurt van vanochtend... lijkt een gerichte actie tegen een jonge vrouw, zegt burgemeester Van der Laan. De vrouw raakte gewond aan haar hand en been. Op dezelfde plek ontplofte vorige maand een granaat. Toen werd al een rechercheteam van tien man op de zaak gezet. De politie gaat ervan uit dat er een verband is. De gewonde vrouw zou een dochter zijn uit een probleemgezin... dat al jaren veel overlast veroorzaakt in de buurt. De politie in Bangladesh heeft vijf militanten doodgeschoten... die lid zouden zijn geweest van een verboden groepering. Dat gebeurde na de moord op de vrouw van een lid van de antiterreureenheid. In Bangladesh zijn in de afgelopen anderhalf jaar al zeker 30 moorden gepleegd die aan moslimmilitanten worden toegeschreven. Veel van de moorden zijn opgeëist door IS of Al-Qaeda, maar de regering ontkent dat die groepen aanwezig zijn in Bangladesh. Nederland mag de van een roofmoord verdachte Ali S. uitleveren aan Turkije. Het gerechtshof in Den Haag stelt dat de Turken hebben gegarandeerd... dat hij zijn straf in Nederland mag uitzitten als hij wordt veroordeeld. S. wordt, betrokken, eh, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een roofmoord twee jaar geleden in de stad Izmir. Maar zijn advocaat zegt dat daarvoor geen bewijs is. Verder is hij bang dat Turkije zich niet aan zijn woord houdt. Hij overweegt nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen... waar landen kunnen worden aangeklaagd. Een verrassing op het gras van Rosmalen. De Russische tennister Yevgenia Rodina heeft daar de nummer twee van de plaatsingslijst, Jelena Jankovic, in drie sets uit het toernooi geslagen. Rodina staat nu in de kwartfinale. Ze speelt dan tegen de Amerikaanse Coco van de Wegge. Het weer, het is vandaag zonnig en droog, alleen in het noordoosten wat bewolking. staat een matige noordwestenwind en het wordt vanmiddag 15 tot 22 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en dan is er s'avonds in het westen kans op wat regen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A9 richting Alkmaar voor de Wijkertunnel 5 kilometer.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 En we zijn toe aan het tweede uur van deze Matchbox nummer 22. En in het tweede uur hebben we ook weer heerlijke nummers klaarstaan. Het eerste uur begonnen we met Rosalind. En dat doen we nu weer. Alleen het is natuurlijk wel een eh, andere Rosalind. En daarna Sting met een Englishman in New York. Veel plezier het komende uur. rules enemies avoid them when you can. A gentleman will walk but never. album en Nothing Like the Sun was dit Sting en een Englishman in New York. En die kwam uit 1988. we begonnen dit eh, tweede uur met een eh, nummer van een Nederlandse band, Vitesse. De band van drummer Herman van Boeien. En het nummer heette Rosalind, net zoals het, uh, nummer van de, eerste, van de eerste uur. En dit kwam uit 1982. En dan zijn we nu toe aan The Cats, een compositie van Piet Veerman en Jaap Schilder. Let us go together. van de vele eh, hits van de Cats. Een waslijst aan hits, mag je wel zeggen. En allemaal hartstikke fijne nummers om laten luisteren. Um, de Cats met een compositie van Piet Veerman en Jaap Schilder. Let Us Go Together uit 1973. En dan zijn we nu toe aan een top 100 hit van het jaar 1970.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 Ik heb eens even nagekeken met de volgende plaat. Die heb ik zeker al twee jaar niet meer gedraaid, dus het wordt wel even tijd. Cliff Richard en The Day I Met Marie. Imagine a still summer's day When nothing is moving least of all me. I lay on my back in the hay. The warm sun was soothing, it made me feel good. The day I met Marie, the sound of her whispered hello came tiptoeing softly into my head. I opened my eyes kinda slow was smiling. It made me feel good the day I met Marie. With the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. but she was not there. She'd gone where she came from, but I still feel good to think I've known Marie. With the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came, to touch me, then she'd gone just like, like a summer breeze. toen zich even hebben afgevraagd van wie was dit nou weer? Nou, dit was Cliff Richards and The Day I Met Marie uit 1967. Jawel. Dan gaan we nu luisteren naar een track van een album dat heet Modern Sounds in Country and Western Music Volume 2. Een lange naam voor een eh, track wat we gaan draaien van Ray Charles. En dat is zo mooi. Take These Chains. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger. and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new let me find a new love too. Take these chains from my heart and set me free. Charles van het album, ja daar komt hij weer even... Modern Sounds in Country and Western Volume 2 met Take These Chains. Als de volgende zangeres had geleefd in deze tijd... dan had ze met crowdfunding vast wel gekregen wat ze wilde hebben. Een Mercedes-Benz. Hier is Janis Joplin van het album Pearl. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord! Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me A Mercedes-Benz. Ja, Janis Joplin. That's it. <laughs> ja, that's it. Oké. Janis Joplin van het album Pearl and Mercedes-Benz. En dan zijn we alweer toe aan eh, de twee Beatle tracks. En dit zijn de laatste twee van het album A Hard Day's Night. We beginnen zo meteen met You Can't Do That. En ehm, die, eh, dat is ook het B-kantje geweest van Can't Buy Me Love. En daarna het nummer I'll Be Back... En dat hebben we eigenlijk altijd pas eh, altijd gekend van Billy J. Kramer en de Dakota's. En pas later brachten de Beatles het zelf ook uit. Van het album A Hard Day's Night, You Can't Do That and I'll Be Back. you talking to that. one who wants you. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. realize that if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave. laatste twee tracks van het album eh, A Hard Day's Night. En dat waren You Can't Do That and I'll Be Back van eh, A Hard Day's Night. Dus zoals ik al zei. En dan zijn we nu toe aan het tweede album eh, van het jaar. Van het jaar 1968. Een top 100 album uit dat jaar. En dat heet I Heard It Through the Grapevine. En dan kan het eigenlijk niet anders zijn dan een album van Marvin Gaye. En we draaien de titeltrack. I Heard It Through the Grapevine. met uit 1968 van Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine. En we draaiden de titeltrack. Ze zijn we toe aan een 3 in 1. En eh, het eh, enige wat ze gemeen hebben... is dat de compositie is van Marty Wilde. In het eerste uur draaiden we hem zelf als zanger... met het nummer Abergavenny. Maar de volgende drie zijn door hem geschreven... en door anderen eh, opgenomen. Zoals The Casuals met Jasmine... Lulu met I'm a Tiger... en Status Quo met Ice in the Sun. music was een 3-in-1 eh, met eh, composities van eh, Marty Wilde. Dat waren de Casuals, Lulu en Status Quo. En dan zijn we toe aan een top 100 hit uit 1984... van de wereldberoemde Matthew Wilder. Hier is Break My Stride. top 100 is uit 1984. Matthew Wilder met Break My Stride. Dan gaan we nu toe naar het jaar 1954. Naar een zangeres met een eh, bijzonder fraaie stem. Kitty Callan. Ze had in dat jaar een hit met Little Things Mean A Lot. Blow me a kiss from across the room. Say I look nice when I'm not. Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at six on the dot. A line a day when you're far away Little things mean a lot. Don't have to buy me diamonds and pearls, champagne, sables, or such. I never cared much for diamonds and pearls, cause honestly, honey, they just cost money. Give shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. For always and ever now and forever. Little things mean a lot. Give me your hand when I've lost the way. Give me your shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot that always and ever, now and forever, little things mean. 1954, Kitty Callan en Little Things Mean A Lot. De laatste vocale, nou dat zou best eens anders kunnen lopen. Eh, waarschijnlijk komt er nog eentje, maar in ieder geval op de lijst is hij de laatste. De JJ's, de voormalige Jumping Jewels, met de B-kant van uh, eh, Bold Headed Woman. Hier is So Mystifying. JJ's met eh, So Mystifying. En dan hebben we een... Eh, nee, niet die. Weg, weg. Ja, precies. Die waren al geweest, hè. Eh, we hebben een andere groep bereid gevonden om het instrumentaal een beetje te beëindigen. Hier zijn de Ventures met Slaughter on 10th Avenue... je Les Paul en Mary Ford hoort... dan weet je, dit is de Bye Bye Blues. Het programma is ten einde. Maar eh, de muziek op uh, Zandvoort nog niet. De, programma, de programmering zeker niet. Want we gaan live door de komende twee uur met Hans. Die staat er alweer achter in mijn nek te hijgen. Houd daar nou eens mee op. <laughs> Eh, ik wens u allemaal een bijzonder prettig en zonnig weekend. En graag tot de volgende keer.